Jan van der Putten met het NOS Journaal. De republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Ryan... heeft president Trump verteld dat er niet genoeg republikeinen... voor Trumps alternatief voor Obamacare willen stemmen. Volgens het Witte Huis doen Ryan en Trump nu nog een laatste poging... de stemming in goede banen te leiden... en parlementariërs over de streep te trekken om in te stemmen met die nieuwe zorgwet. De stemming moet over een paar uur worden gehouden. Edith Schippers die de mogelijkheden verkent voor een nieuw kabinet rond maandagochtend haar werkzaamheden af. Dan zal ze haar verslag overhandigen aan Kamervoorzitter Ariep. Een dag later is er een Kamerdebat. Schippers werd de dag na de verkiezingen aangesteld en moest eigenlijk binnen een week klaar zijn. Toen zei ze al dat dat niet zou lukken. De beveiliging van PVV-leider Wilders is op orde, zegt minister Blok van Veiligheid en Justitie. De extra controle van het beveiligingsteam heeft geen problemen aan het licht gebracht. Vorige maand kwam naar buiten dat via een van de beveiligers van Wilders informatie terecht zou zijn gekomen bij een criminele bende. Na aanleiding daarvan heeft de politie de beveiligers opnieuw uitvoerig gescreend. De Britse politie heeft een foto vrijgegeven van de man die woensdag een aanslag pleegde in Londen. De 52-jarige Galit Massoud doodde vier mensen en werd zelf door de politie doodgeschoten. Door de foto te publiceren hoopt de politie achter zijn motief te komen. En ook wil de Britse politie weten of Massoud hulp heeft gehad en waar die de laatste tijd is geweest. Het herinneringsbos voor de MH17-slachtoffers kan toch worden onderhouden. Anonieme donateurs hebben 200.000 euro toegezegd. Het bos bij Schiphol krijgt 298 bomen, voor elk slachtoffer één. Vorige week zag het er naar uit dat er geen geld was voor onderhoud van het gebied. Dat is nu voor 20 jaar gegarandeerd.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 Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 kilometer en 40 minuten oponthoud door een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch nog 9 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Del.